Morat Rouakili met het NOS-journaal. Op de G20-top in Bali is het tot een korte aanvaring gekomen... tussen president Xi Jinping van China en premier Justin Trudeau van Canada. Eerder deze week spraken de twee elkaar achter gesloten deuren. Na de hand lekte uit dat Trudeau zou hebben gesproken over vermeende Chinese spionage en inmenging in de Canadese verkiezingen. Xi liet nu via zijn vertaler weten dat hij Trudeau niet oprecht vindt. De man die vorig jaar op een kersttoet inreed in de Amerikaanse staat Wisconsin... is veroordeeld tot zes levenslange gevangenisstraffen... zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. De rechter voegde daar nog eens een symbolische 1067 jaar aan toe... om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf was. Daryl Brooks boorde zich in 2021 met zijn SUV door een afzetting... na een ruzie met zijn ex-vriendin. Vervolgens reed hij van achterin op de jaarlijkse parade van Waukesha. Zes deelnemers aan de parade kwamen om het leven, onder wie een achtjarige jongen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft republikeins fractievoorzitter... in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy gefeliciteerd met de overwinning. De Republikeinse Partij heeft de benodigde 218 zetels behaald voor een meerderheid in het huis. Dat de Republikeinen het huis zouden winnen werd verwacht. Eerder ging de Senaat naar de Democraten. Door de verdeelde verkiezingsuitslag zal regeren voor Biden lastiger worden... maar hij verklaarde dat hij ernaar uitkeek om samen te werken met de Republikeinen in het huis. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten vandaag een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Rijkswaterstaat adviseert mensen om thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan. Dinsdag en donderdag zijn doorgaans de drukste dagen op de weg. Het weer. Vandaag is het bewolkt en op veel plaatsen geruime tijd nat. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden vaker droog. Bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I wanna hear that hit, the hit of the year me living on a top, top tier Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Let the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la la la la. I have the ba da ba da ba We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah. I ah esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, yeah. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Oh, yeah. get better than, better than Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende, pa' tu toco un par y tienes que esperar a diciembre. Diablo, qué maldita olla, caliente a presión, marca royal. Yo tengo más grano con la lata de cuando le dé la goya, que vengan toca el alto a los de Goya. I want this and not nothing less. All that BS, put that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative, step to the left. Primitive, step to the left. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best, simply the best simply the best.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 Op de G20-top in Bali is er tot een korte aanvaring gekomen... tussen president Xi Jinping van China en premier Justin Trudeau van Canada. Xi liet via zijn vertaler weten dat hij Trudeau niet oprecht vindt... omdat Trudeau informatie uit hun gesprekken gelekt zou hebben naar de pers. De man die vorig jaar op een kerststoet inreed in de Amerikaanse staat Wisconsin... is veroordeeld tot zes levenslange gevangenisstraffen... zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Zes deelnemers aan de parade kwamen toen om het leven, onder wie een achtjarige jongen. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten vandaag een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Het weer, vandaag is het bewolkt en op veel plaatsen geruime tijd nat. En het wordt zo een 9 tot 11 graden.